PvdA, SP, D66 en GroenLinks willen dinsdag een debat met Lubbers in de Tweede Kamer. Gisteravond werd bekend dat VVD en CDA een minderheidskabinet willen vormen. De PVV geeft gedoogsteun in ruil voor invloed op het regeerakkoord. In België gaat de kabinetsformatie nog steeds langzaam. Preformateur Di Rupo heeft van koning Albert twee weken extra gekregen om een akkoord te bereiken. Hij zit met zeven partijen aan tafel die samen een tweederde meerderheid hebben... Die is nodig om een staatshervorming te kunnen doorvoeren, waarover al jaren wordt gepraat in België. Pas als die gevoelige kwestie is opgelost, kan er een kabinet worden geformeerd. De VN-vredesmacht in Darfur gaat nog zeker een jaar door. Alle 15 leden van de Veiligheidsraad hebben daarmee ingestemd. In de Soedanese regio zijn ruim 20.000 VN-militairen gestationeerd. De afgelopen maanden waren de bloedigste sinds de missie in 2008 begon. Honderden burgers kwamen om, onder meer door een bombardement van de Soedanese regering. De Everglades in Florida zijn door de UNESCO erkend als bedreigd werelderfgoed. Dat betekent dat de VN acuut geld kan vrijmaken voor het moerasgebied... dat in gevaar is doordat veel water wordt weggesluist naar omliggende steden. Ook een groep regenwouden in Madagaskar is toegevoegd aan de UNESCO-lijst... van bedreigd werelderfgoed, die nu 35 gebieden telt. In Venezuela is een Nederlander opgepakt voor de handel in onder meer cocaïne. Volgens Latijns-Amerikaanse media gaat het om een man van 51. Hij zou door de politie in Caracas zijn aangehouden nadat Nederland via Interpol een arrestatiebevel had uitgevaardigd. Het weer in het oosten begint de dag vrij zonnig, in het westen meer bewolking met kans op een bui. In de loop van de dag breidt de bewolking zich uit. Het wordt 21 graden aan de kust tot 26 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.